De daders gingen er vandoor. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. Even later was er in de omgeving van Best, tussen Eersel en Bergijk, een schietpartij. Bij een achtervolging werd een politieauto onder vuur genomen met een automatisch wapen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt nog of die schietpartij iets te maken had met die overval in Best. Minister Opstelten wil sneller kunnen optreden tegen cybercriminaliteit. Hij wil daarom het Nationaal Cybersecurity Centrum meer bevoegdheden geven. Nu kan dat NCSC bijvoorbeeld niets doen met materiaal dat mogelijk gestolen is. En daardoor kon het centrum weinig ondernemen tegen de grote cyberaanval van afgelopen najaar door Oost-Europese criminelen. De Australische premier Gillard heeft haar excuses aangeboden aan slachtoffers van gedwongen adoptie. Tussen 1950 en 1982 moesten naar schatting 150.000 alleenstaande moeders hun kind na de bevalling afstaan. De Australische overheid vond dat de kinderen beter konden worden opgevoed door mensen die getrouwd waren. Moeders die later op zoek gingen werden tegengewerkt. Premier Gillard noemde de adopties oneerlijk, niet ethisch en in veel gevallen illegaal. De Australische overheid heeft nu besloten vrouwen te helpen met de zoektocht naar hun kinderen. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuwe voorlopige begroting goedgekeurd. Hierdoor zijn ministeries en andere overheidsinstanties in elk geval tot september verzekerd van geld. De Senaat keurde het plan goed met 73 stemmen voor en 26 tegen. Als ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat...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 Deze keer vier nummers van die Beatle LP. Die Beatle LP die 50 eh, jaar geleden uitkwam, die morgen, dan is het precies 50 jaar geleden, dat die uitkwam, Please Please Me. Daar kom ik dadelijk op terug. Eventjes eh, terug naar het vorige uur. Want toen eindigde ik met een nummer dat ik nog niet eh, aangekondigd had. Dus ga ik het nu even afkondigen. Je hoorde een stem, een vrouwenstem. En die zong iets uit het repertoire van Talk Talk. Namelijk eh, Such a Shame. En je hoorde ik namelijk de uit Vlaanderen afkomstige zangeres en pianiste Ampierre Lee. Heeft net een nieuw album gemaakt onder de titel Strange Days. En daar staat dit Such a Shame op. En vervolgens aan de kop van dit uur eh, de stem van eh, Eddie Money, Take Me Home Tonight... die eh, geassisteerd werd in de vocalen door Ronnie Spector... in het nummer Take Me Home Tonight. Welkom dus en een hele goede morgen, vroege goedemorgen hier bij de Nacht Hinkt Anders. En ik ben toegekomen aan alweer het eh, zevende nummer, als ik goed geteld heb... van de LP Please Please Me van de Beatles. En dat is de titeltrack. Het nummer zelf, dat werd 4 september 1962 al ten gehore gebracht... in de Abbey Road Studios. Want 4 september 1962, toen waren de Beatles in de studio aanwezig... om daar eh, Love Me Do op te nemen. En tijdens eh, die opnamen werd er ook gerepeteerd voor een paar aantal andere nummers. Een van die nummers, dat was Please Please Me. Alleen in een langere versie versie. De toen aanwezige producer Ron Richards die was niet zo gecharmeerd van het nummer... omdat er nogal wat herhalingen in zaten. En uh, zodoende eh, ja, zei dat ze dat nog maar eens een keer over moesten doen... met eh, die herhalingen eruit. Later, en dan zitten we weer in de herfst van 1962... toen hoorde producer George Martin dat nummer. En die zei van, nou, Please Please Me... dat is wel een nummer dat eh, in zich heeft om een eh, hit te worden. Maar ik zou het in een uh, vlottere versie spelen. Want zoals de Beatles het toen brachten in de herfst van 1962... toen was het toch een wat te langzaam nummer. Nou, uiteindelijk werd het dan 26 november, het is bijna winter... en toen werd de definitieve versie opgenomen van Please, Please Me. de Beatles, de titeltrack van die allereerste LP... die dus eh, bijna 50 jaar oud is. En toen de opname voltooid was... toen zei een tevreden producer George Martin tegen eh, de Beatles... dit zou wel eens jullie eerste nummer 1 kunnen gaan worden.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 Everyone I see just but I just stand by and I wait my time. They say you gotta the line. They want when I see the signs, I'll jump on that lightning bolt. Chances, not to take chances say that there aren't any answers.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 Everyone I see just walks through all with grit teeth, but I just cowards, and the moment gets shattered. I remember what she said, and then she fled in the path of a lightning bolt. Jake Buck, de Engelse Jake Buck, die van zich zal laten horen op diverse festivals komende zomer. Onder andere Rockwerster en Lowlands, daar zal hij eh, acte de présence geven. Eh, wat ook verbazingwekkend was, dat is eh, wat Pukkelpop op zijn affiche heeft staan. Dat is doorgaans een festival, net als Lowlands, waar uh, artiesten op voorkomen die het nog allemaal moeten gaan maken. Kan je niet zeggen van deze man. Headliner is dus van Pukkelpop dit jaar. komt. <laughs> ik wou nog wat zeggen, kom ik zo op terug. To light. wat zeggen, maar Neil Jong was daar al met zijn zang van het liedje Comes a Time. Zoals ik al zei, hij is eh, headliner op het uh, Pukkelpop Festival. Half augustus zal dat plaatsvinden in het eh, Belgische Hasselt. Maar al eerder zal hij een aantal optredens doen in de Benelux 5 juni. In het Ziggo in Amsterdam en een paar dagen later 8 juni in Vorst Nationaal in Brussel. Neil Young, je hoort hem hier uit de jaren 70 met het liedje Comes a Time. Terug naar de Beatle LP. En we hebben de LP omgedraaid en we zijn toegekomen aan kant 2 van de langspeelplaat. En die begint met Love Me Do. Dat Love Me Do, dat, eh, dat, werd in 1962 al eh, opgenomen. Maar dat waren nog eh, de, de, de niet-definitieve versies. In 6 juni 1962, toen zat Piet Best nog bij de Beatles. En George Martin, die beluisterde de opnamen die gemaakt werden van Love Me Do. En hij was daar in eerste tevreden over. Behalve over één ding was hij niet tevreden. En dat was over het slagwerk van Piet Best. Dus zei hij tegen de Beatles van uh, alles goed en wel, maar dat met Piet Best, dat, dat klinkt niet best. Daar moeten jullie iets aan doen. Eh, de drie andere Beatles, eh, John Lennon, Paul McCartney en George Harrison... die gingen vervolgens naar Brian Epstein met die mededeling... Met, eh, dat het toch maar beter was om Piet Best uit de groep te zetten. En ze hadden al een vervanger in hun achterhoofd. Dat was namelijk Ringo Starr, die af en toe al eens een keer meedeed... met drumwerk als Piet Best vervangen moest worden. Uh, Ringo Starr, die ging dus mee de studio in. En dan zitten we alweer uh, een paar maanden later, 4 september. Eh, die ging mee naar de Abbey Road studio om daar Love Me Do op te nemen. George Martin, die beluisterde de tapes en die had alweer zoiets van... Ja, dat, dat, dat drumwerk, dat is het toch net niet. En ehm, nou, vervolgens werd er weer een nieuwe sessie belegd. En dan zitten we alweer eh, een week later. 11 september van het jaar 1962. Love Me Do werd opnieuw opgenomen. Alleen werd er een andere drummer ingehuurd. Namelijk een uh, sessiemuzikant. Dat was namelijk uh, sessiedrummer Andy White. En in 18 takes stond het er uiteindelijk op wat genoemd wordt de allereerste single van The Beatles. Love me do. het eh, slagwerk van eh, Andy White. Andy White die ook bij een hoop andere producties betrokken is geweest... bij, eh, van Engelse artiesten Tom Jones. Shit's Not Unusual hoort. Ook daarop is hij te horen. En verder stond hij onder andere ook artiesten als Billy Fury... Chuck Berry en Herman Hermits terzijde toen er destijds eh, plaatopnamen gemaakt moesten worden in studios. Een studiodrummer dus, heeft eh, eigenlijk nooit bij een band gezeten. De man leeft nog steeds, is 32 jaar oud, 82 jaar oud en is van eh, Schotse origine. En die waait dus hier te horen op die uh, Beatle-LP. En het was niet het enige nummer waarop hij te horen was op die Beatle-LP Please Please Me. Komen we later op terug. Nu even naar België. Hij is frontman van Das Pop. Maar die band die heeft een sabbatical. Maar de frontman had zelf zoiets van... nou, <laughs> sabbatical, dat duurt me te lang. Ik ga iets voor mezelf doen. Hier is die band van Looy. I am but a shadow of a man I live by the grace of your lamp I slide over your pillow By sunrise I'll be gone Maybe on your way to work I'm there Some nights I live under the stairs If someone leaves the lights on In the downstairs hall Don't try to chase me You will never understand Don't try to change me what I just a presence you can't see. Only in your mirror I appear. Intently you look through me, as if I weren't here. Don't try to chase me, you would never understand. Don't try to change. Don't try to change me. What I am is what I am. Band van van de Vlaamse popband Das Pop ging naar Los Angeles om daar een album op te nemen onder de titel Round the Band. En dit is dan de single geworden Band die je hoorde met eh, Shadow of a Man. Ja, de hele nacht de Beatles, dan mag deze band niet ontbreken. Voor het contrast, zullen we maar zeggen. Twee nieuwe nummers, die kan je vinden op GRRRR, die meest recente cd van de Rolling Stones... met erop allemaal oude stukken en twee nieuwe stukken. Als je dus nieuwe stukken hoort, dan vraag je af... waarom hebben ze niet meer nieuwe nummers op dat album gezet. In ieder geval eh, van dat eh, GRRR hoorde je het nummer One More Shot. Mick Jagger en de zijne. Dadelijk weer een eh, Beatle-nummer... Met even iets eh, van de Villagers, een band uit Ierland... die ehm, binnenkort naar Nederland komt. Voor een aantal optredens. Dit is de nieuwe single en die heet The Bell. The Villagers. Villagers... die eind april naar Nederland zullen komen voor een aantal optredens... eind april, begin mei. Optredens zullen er zijn in eh, Maastricht, Hengelo, Amsterdam en Vlieland. En ze zullen ook verschijnen op twee bevrijdingsfestivals te weten in Groningen en Zwolle. En je hoort dus hier met de nieuwe single The Bell, The Villagers. Beatles. Ik ben toegekomen aan PS I Love You. Dat in eerste instantie de achterkant was van de single Love Me Do. Het nummer werd 11 september 1962 opgenomen in de Abbey Road Studios... onder leiding van eh, George Martin, die al eerder zijn eh, ontevredenheid had laten blijken over het drumspel van Pete Best. En toen het nummer PS I Love You op de agenda stond om opgenomen te worden... toen had hij contact gelegd met eh, de al eerder genoemde Andy White. Niet wetende dat de Beatles inmiddels al contact hadden gezocht met eh, Ringo Starr. Dus ik krijg een hele bijzondere opname te horen van eh, dit PS I Love You van de Beatles... want de drums. Die worden bespeeld door uh, die sessiedrummer Andy White. Maar Ringo Starr is ook te horen op de sambaballen. As I Love You. Je hoorde de stem van eh, Paul McCartney en het slagwerk van Andy White... en op de sambaballen dus Ringo Starr. Nog één Beatle-nummer in dit uur. Maar voordat we eh, daaraan toe zijn, eerst even het leukste uit Speakers met Koppen van afgelopen week. Je gaat eh, dadelijk luisteren naar twee live-optredens... namelijk van Jonathan Jeremiah en Jamie Faulkner... Twee singer-songwriters die te gast waren in Speakers met Koppen afgelopen zaterdag. Er zijn natuurlijk ook de column er is een column van eh, Wim Daniels. Er is het cabaret met eh, onder andere Dalf Jansen. En eh, ik begin met de column die afgelopen zaterdag werd uitgesproken... in met Koppen door Hans Lebbes. Luisteraars, er heerst in Nederland een gevaarlijke gedachte. Er is in Nederland, mijn Nederland, mijn prachtige land... een gedachte dat je meer premie voor je ziektekostenverzekering zou moeten betalen... als je ongezond leeft. Want, zo is de gedachte, het is je eigen vrije keuze om ongezond te leven... dus moet je de kosten zelf betalen. Nu wil ik mij vandaag graag van mijn milde kant laten zien. Ik geloof in mildheid, goed voor je gezondheid. Maar de gedachte dat de overheid gaat bepalen hoe je moet leven... namelijk wat zij gezond achten, dat is toch één van de pijlers van het fascisme. En ho, niet meteen de radio uitzetten. Ik zeg niet dat iedereen die dit denkt meteen een fascist is... maar als je ook nog een uniform in de kast hebt hangen... en een pose van Mussolini boven je bed... dan kom je toch akelig dicht in de buurt. Stel, stel we voeren dit in. Is het je eigen keuze? Dan moet je ook voor de kosten opdraaien. Voetbal, uw eigen vrije keuze daarna te kijken. Zelf betalen. Geen overheidsbijdrage aan stadions. Geen politieinzet, Niks. Alle kosten voor de gebruiker. Gisteren nog een mooi bericht over voetbalhooligans. Dat moet afgelopen zijn. Dus hebben ze minister Opstelten weer opgegraven en die mocht iets zeggen. Zijn strategie om hooligans aan te pakken is even helder als simpel. Keihard aanpakken. Ja, ik was ook verrast. Wat origineel. Wat een slimme man. Keihard aanpakken. Dat we er nooit zelf op gekomen zijn dan moeten de hooligans bijvoorbeeld zich nog vaker melden bij de politie tijdens een wedstrijd. Het probleem is niet dat ze zich moeten melden. Het probleem is dat ze zich niet melden. Want het zijn hooligans. Als je als hooligan je netjes meldt tijdens een wedstrijd, dan ben je per definitie geen hooligan. Hooligans doen namelijk niet wat je ze vraagt. Hoort u hoe mild ik ben? Geen kwaad woord over opstelten die trouwens best wat gezonder zou kunnen eten... en wat meer aan lichaamsbeweging zou kunnen doen. Wat is gezonder leven? Misschien is het wel beter voor mensen om de hele dag dronken te zijn en te roken en niks te doen. Kijk, ik sport, drink matig en ik denk na. Dat is reuze ongezond. Ik ga een voorbeeld geven. En ik probeer mail te blijven, hè? Dit was woensdag nieuws. Het dreigingsniveau voor terrorisme in Nederland wordt verhoogd van beperkt naar substantieel. Het op één na hoogste alarmfase. Eh, de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, heeft dat besloten. Wat moet ik daarmee? Wat betekent dat voor mij? En het antwoord van Dick Schoof is niks. De burger kan er helemaal niks mee. En dan word ik gek. Veiligheid is na gezondheid het belangrijkste. Daar moet alles voor wijken. Ons internetgedrag wordt in de gaten gehouden. We worden gefouilleerd op vliegvelden. Zelf bij mij op een rustige straathoek in Amsterdam-Oost hangt een camera. Onze mail wordt gelezen door computerprogramma's. We hebben de meeste telefoontaps van de wereld. Er is een ring rond de steden met camera's die precies kijken welke auto hoe laat en waar de stad inkomt en uitgaat. Onze vingerafdrukken moeten op een paspoort staan. Alles, alles, alles voor de veiligheid. En dan komt er een mededeling met de code substantieel. En dan kan ik niks doen. Ik wil weten wie ik in de gaten moet houden, waar ik op moet letten, wie ik nog kan vertrouwen. Moet ik s'avonds binnen blijven? Zijn er bepaalde plekken die ik beter kan mijden? Moet ik uit de buurt van moskeeën blijven of zijn het juist Amerikanen die ze willen pakken? En moet ik niet meer langs de American Apparel fietsen? Geef me iets! Geen me een kans, verdomme, en ik betaal het ervoor. Bij de code substantieel slaap ik slecht. De geluiden van de nacht houden mij wakker, want ik ben waakzaam. En als ik waakzaam ben, dan sta ik snaarstrak. Ik hoef maar een klein afwijkend geluidje te horen... en ik sta volledig gekleed naast mijn bed. Mijn handen voor het gezicht om eventuele glasplinters te weren. En ik schreeuw mijn buren wakker, voor de zekerheid. De hele nacht de radio aan naast mijn bed, voor de zekerheid. Er strijden steeds meer Nederlanders mee in Syrië. En daarom is de dreiging substantieel. De redenering is dat deze jongeren, als ze terugkeren naar Nederland... kunnen radicaliseren en dan aanslagen gaan plegen. Tegen ons, tegen Dick Schoof of zo. Ja, ik snap het ook niet, maar ik ben geen specialist. Maar het is niet goed voor mijn gezondheid, dat kan ik u wel vertellen. Moet ik nou ook meer premie betalen, omdat ik wel nadenk... en dus in de stress kom? Is alcohol en feesten voor mij niet juist een oplossing in plaats van een probleem? Ik stop nu. Ik merk dat ik niet mild meer ben. Ik ga zuipen. Dank u wel. say it's forgive and forget. Start a brand new day. Let go, more Take this thing right back. lives depend on it. It ain't hard to see when you're standing right next to me. You lift me up with every little. week werd bekend dat Nederland bijna een half miljoen spookburgers stelt. Ik zei spookburgers. Spookburgers zijn onvindbaar voor de fiscus, staan niet ingeschreven... en kosten de staat zo'n 100 miljoen euro per jaar. En afgelopen jaar kwamen er zo'n 3200 spookburgers bij. Ik wil het hebben over het fenomeen spookburger met... Ehm, met wie eigenlijk? Want, Waar is die? Want er is nog niet echt iemand aangeschoven. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, ben ik in de Eindredactie? Waar is die? Eh, ik, ik hoor in de verte iets. Eh, heb, ik een, heb ik een spookburger aan de lijn? Nou, je hebt niemand aan de lijn, Dolf. Ik sta op dit moment naast je. Je staat naast me. Ik hoor heel veel galm en nauwelijks feitelijk geluid. Eh, u staat naast me. Ja, kijk eens naar links. Boe. En nou sta ik weer rechts. Boe. En nou zit ik, hopla, bij Felix op schoot. Oké, dus als ik het goed begrijp... Als ik, als, ik, als ik goed begrijp, wat, wat, wat, wat, wat, wat, gebeurt er nu? Ah. Yo. Ja, ik zat even achter de regie, sorry. U zat achter de regie. Uh, kunt u misschien iets dichterbij komen en dat ik u ook feitelijk kan eh, verstaan? Dat praat makkelijker. Eh, ik wil het hebben over het fenomeen spookburger. Is goed, dan ga ik even in de kroonluchter hangen. Wacht even. Yes, ik hang. Kom maar door. Vraag 1, doe maar. Eh, oké, jullie zijn inmiddels met bijna half miljoen. Er zijn 500.000 spookburgers. Waar komen jullie vandaan met z'n allen? Nou, we zitten op zich door heel Nederland, maar ik kom zelf uit Brabant. Ah, nu komt u echt binnen. U komt uit Brabant. Hoe bent u hier gekomen dan? Met de auto, ging maar net goed. En hoezo? Spookrijden, levensgevaarlijk. Fijn. Hoe eh, zou u zichzelf eh, omschrijven? Nou, ik zeg altijd, je hebt drie dingen nodig om een goede spookburger te zijn. Eén, je moet het niet zo nauw nemen met de regeltjes van de overheid. Dan moet je populair gezegd scheid aan hebben. Daar heb ik dus ook. Ik scheid echt op die regeltjes. Dus als ik die regeltjes zie van de overheid, nou, dan heb ik ook echt de neiging om daar daadwerkelijk... Ja, dat dus is eh, in principe helemaal duidelijk. Ja. Twee, je moet nergens ingeschreven staan. En drie, je moet door een muur heen kunnen. En dan nu het spijkerlied met Hanneke Drent. Hallo, Nee, nee, nee, nee. Oh, oh, oh, oh. Kunt u, kunt u, kunt u van die knoppen afblijven? Ja, oh, sorry. Ja, het, is maar, een geintje. Hey, probeer ook de lol er een beetje van in te zien, uh, Dolf. De lol, u kost ons per jaar 100 miljoen euro. Jawel, maar er staat tegenover dat wij hele bijzondere gaven hebben. Maar daar hoor je nooit iemand over. Wat kunt u dan? Noem eens een getal. 45. Klopt. Jezus. Ja, en dit kan ik dus ook met automerken. Noem eens een automerk. Eh, eh, Alfa Romeo. Klopt. Kleur? Groen. Je zit er lekker in, Dolf. Ik ga afronden. Heel goed. Nou, ik sta inmiddels in de keuken hier. De keuken? Even kijken. Wit broodje, uitjes, joppiesaus, stukje paardenvlees, plakje cheddar cheese, augurkje, nog een augurkje. Wat bent u in godsnaam aan het maken? Een spookburger.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 Only bare necessities as Mrs. Walsh. Feed the cat, call landlord Tell him that I'm going home where my people bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be who tell it like it is? Who you're gonna blame?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 His sister Jean said sorry for inconvenience and order a cab. Take it to the bus station upon 42. I'm going home where my people live. A little bit of happiness. ik vanmorgen met het boekenweekgeschenk van Kees Verkoot in de trein. Komt de conducteur aan. Ik laat mijn boekenweekgeschenk zien, maar hij zegt, maar uw kaartje? Ik zeg, dat is mijn kaartje. En ik sla bladzijde 31 van het boekenweekgeschenk op en wijs hem op het woord ergo. Dus, met erachter de woorden, kraait geen haar naar. Zegt hij tegen mij, HB moest papam. Want die woorden kun je nu overal voor gebruiken. Ik zeg, heb je die tante van mij dan gekend? Zegt hij, dat boekenweekgeschenk is pas volgende week zondag geldig als het treinkaartje. Ik zeg, mea culpa, zegt de conducteur. U bent al de derde vandaag en het is nog niet eens middag. Ik zeg, vandaar uw glimlach, want die zin had ik ook net gelezen op pagina 31 van het boekenweekgeschenk. Hij knikt en ik haal mijn boterhammenzakje tevoorschijn. Er zit kaas op mijn brood, 30 plus kaas alsof ik wil verbloemen dat ik al boven de 40 ben. Het is een soort van scheef eten, 30 plus kaas op je boterham doen terwijl je over de 40 bent. Misschien ben ik zelfs al over de 50, maar van 50 plus kaas heb ik er nooit gehoord. Daar zou iemand iets aan moeten doen aan het scheef eten. Dat minister van Gezondheid bij voorkeur. Dat die bijvoorbeeld regelt dat mensen die al een relatie hebben geen scharreleieren meer mogen eten. En dat alleen Willem-Alexander nog Kim, King mag kopen. Dat zeg ik ook tegen de conducteur. Ik zeg, let u maar niet op bekaas op mijn brood. En ik geef hem een geboortedatum, woonadres, bankrekeningnummer... en ik citeer nog een zin uit het Boekenweekgeschenk, pagina 23. Ik begrijp werkelijk, werkelijk niet waarom iemand boeken meezult op vakantie. Eigenlijk staat er boeken meezult op zijn vakantie... maar ik ken ook vrouwen die boeken meenemen op vakantie. De conducteur schrijft verder aan zijn boetekaartje... maar dan vraagt hij opeens, was u gisteravond op het boekenbal? Ik zeg, ja Jazeker. En dan heb ik met de weduwe van Harry Moody staan praten. Dat was een heel prettig gesprek. Oh, zegt hij, dan wordt het een ander verhaal. En het begint aan een duizelingwekkende opzomming. Joie de vivre, deo chapeau, excusez-moi. Vooral Franse uitdrukkingen. Waardoor ik de indruk krijg dat hij misschien bij de Thalys hoort. Maar tot nader... Maar tot nader order is overgeplaatst naar de Intercity van Amsterdam naar Maastricht, vice versa. En hij besluit zijn opzomming met idee fix, VN de Scherkle, VN de Scherkle, Toch weer HB moest Papam en tenslotte Femme Fatale. Ik kijk de coupé rond en inderdaad, daar zit ze. Kleed elkander net zo lang uit tot u spiernaakt bent, schrijft Kees van Koot op pagina 27 is een boekenweek geschenkt. Maar ja, begin daar op zaterdagmorgen maar eens aan in een treincoupé. Je zult je toch eerst aan elkaar moeten voorstellen. Buongiorno. En er zal sprake moeten zijn van beide instemming. Prettige dag verder nog, zegt de conducteur tegen me... zonder dat hij me een vervangend kaartje geeft. snap jij dat nou, vraagt de man aan me... die de hele tijd zwijgend tegenover me heeft gezeten... zonder dat hij aangeeft wat er wel of niet te snappen zou zijn... Een uur later zal ik die woorden, snap jij dat nou, aantreffen op pagina 69 van het Boekenweekgeschenk. Nee, zeg ik tegen de man, ik snap er niks van, helemaal niks. En ik neem nog een hap van mijn scheve boterham. En Butter. Eh, je hoorde uit de jaren 60 de geluiden van de New Beats... die destijds ook nog optrad op het Grand Gala du Disc. Kan ik me herinneren. Nou, dat... Eh, er was niet iedereen zo van gecharmeerd destijds. Eh, de mannen in smoking en de dames in hun gale eh, gala-jurken. Maar het leverde hun wel een hit op in Nederland, dit Bread and Butter. Daarvoor hoorde je het leukst uit Spekers met Koppen... met de column van Wim Daniels, Jonathan Jeremiah, die Happiness Song. Daar was het cabaret met onder andere Dolph Jansen. Jimmy Faulkner die speelde en zong Forgive and Forget. En het leukst uit Spekers met Koppen begon met de column van Hans Lebbes. Ik ga weer een nummer draaien van die Beatle-LP. Al eerder liet ik je het liedje Boys horen, gezongen door Ringo Starr. En dat kwam uit het repertoire van de zwarte medegroep de Shirelles. Van die Shirelles hebben de Beatles op Please Please Me nog een nummer opgenomen. En dat is dan ook nog een compositie van Burt Bacharach. It's not the way you smile that touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Baby, it's you. Baby, it's you. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. They say, they say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Oh they say. I know I'm gonna love you any old way, what can I do? And it's true. Don't want nobody, nobody. Cause baby, it's you. Baby, it's you. baby, it's you. Van die allereerste Beatle-LP Please Please Me, dus dit nummer van de Shirelles. Je hoorde vooral John Lennon hier in het nummer Baby It's You. De muziek die geschreven werd door Burt Bacharach. Uit 1963, twee jaar eerder, werd het dus opgenomen door de medegroep de Shirelles. Shirelles, afkomstig uit New Jersey. Ze waren met z'n vierde en hun versie, die klinkt zo. It's not the way you smile that touches my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. when baby it's you baby it's you you should hear what they say about you cheat cheat they say they say you've never never never been true Whoa, many, many nights roll by. I sit alone at home and cry over you. What can I do? Cause baby, it's you. Baby, it's you. Charles in 1961. Schoolvriendinnetjes waren het. En die Shirley Owens, de belangrijkste zangeres van de, de Charles, die doet nog steeds optredens. En dan zingt ze dat repertoire van die Charles uit het verleden. Je hoorde ze met Baby It's You, wat dus ook door de Beatles is opgenomen... voor die eerste LB die 50 jaar geleden uitkwam. Dat wil zeggen bijna 50 jaar geleden, want morgen dan is het zover. Dan is het precies 50 jaar geleden dat Please Please Me die LP van de Beatles in de winkel lag. Dadelijk, in het volgende uur, nog vier nummers van de LP. En hebben we ze allemaal gehad. En geniet nog even van de Shadows.